Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. Bij vliegbasis Eindhoven. Het beeld krijgt de naam Verbinding en bestaat uit verschillende banden met teksten erop... die samen een wereldbol vormen. De leegte tussen de banden staat symbool voor de leegte die achterbleef bij de nabestaanden. Het nieuwe kabinet moet veel nieuwe maatregelen nemen om de klimaatambitie voor 2030 te halen. Met de maatregelen, die in, het regeerakkoord, met de maatregelen in het regeerakkoord wordt slechts de helft bereikt, blijkt uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving. Het nieuwe kabinet wil dat de uitstoot van broeikasgassen in 2030 nog maar half zo groot is als in 1990. Dat moet gebeuren door kolencentrales te sluiten, in te zetten op duurzame energie en CO2 af te vangen en op te slaan. Maar dat is volgens het planbureau niet genoeg. De nieuwe staatssecretaris van Financiën, Snel, moet alles doen om te voorkomen dat een kaartje voor de veerboot naar een waddeneiland duurder wordt. Dat vinden vrijwel alle partijen in de Tweede Kamer. In het belastingplan voor 2018 staat dat rederijen 21% btw moeten gaan betalen over de aanschaf van schepen en het onderhoud ervan. Dat is volgens de EU-richtlijn. Volgens de Kamerleden is de kans groot dat de prijs voor een overtocht daardoor omhoog gaat. Justitie heeft tegen profvoetballer Isaac K. een werkstraf van 240 uur geëist voor ontucht met een minderjarige. De speler had seks met een meisje van 15 toen hij zelf 19 was. Hoewel de seks waarschijnlijk vrijwillig was, is dat strafbaar, zei de officier van Justitie. De voetballer zegt dat hij dacht dat ze ouder was dan 16. Het weer vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt behoorlijk fris met minima van lokaal 3 graden. Later in de nacht neemt de bewolking toe en stijgt het kwikweer.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 swing, hip hop, Marley, g rag, Chevy Stack, back in black. she, the way she's drinking that ski got me thinking that she's about to shoot that arrow right through me. The world is a trip and life is a party. Rockstar, Telly Twang, hip hop, Marley. Jeep rack, Chevy stack, back in black Harley. The world is a trip and life is a party. It's a party. Welkom bij de tweede uur van Crossroads. Ook in dit uur aandacht voor het album en de act van de maand.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 De titel is iets wat aangepast. New Old John Robertson. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Old John Robertson, he wore a Stetson hat. People passing by would never look back. Long white hair, bright blue eyes shining through as if he knew. And he always knew. tell when he was coming just the same. Walking slow with old Joe, his crippled wife, by his side. Then she sighed, then she died. As a younger man, he wore many hats so well. In the early days of Hollywood, so many stories to tell. And after many years, his legacy remains. Settle down in the country in Rancho Santa Fe. Magic words from him caressing children's ears, and laughter helped to hide away his tears. All in vain, it was no gain, for he lost an old friend. In the end, in the end. Stetson, he wore a Stetson hat. People everywhere would laugh behind his back. No one cared to take any time to find out what he was all about. is Crossroads met the act of the month. De Amerikaanse countryzangeres en songwriter Susie Boggess stamt uit 1956. Ze begon haar lange zangcarrière begin jaren 80 en ze kon nadien de ene award na de andere bijschrijven. En de gouden platen stapelden zich op in de voorbije drie decennia. Met Drive South, een John Hyatt-song, bleef ze in 1993 steken op een tweede positie. En met Just Like the Weather scoorde ze in datzelfde jaar haar laatste grote top 10 hit. just get burned. we don't have to feel like dirt anymore, though love's not hurt, Baby, it's ours.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 When it comes to broken hearts, I've got a lot to share. What goes around comes around. Be careful what you do. And darling, I'm just sorry I wasted my time hurting over you. Well, my time over you. Yes, I'm done over you. Het Australische duo The Long and Short of It is verantwoordelijk voor hun versie van Could I Have This Dance. De cover van deze week. I'll always remember the song they were playing the first time we danced. Londa, afkomstige Diesel 13 probeert zijn weg te vinden in Nashville. Hij is beïnvloed door Johnny Cash, Ryan Adams, Robert Plant en zo kan ik nog wel even doorgaan. Een eerste kennismaking. Louisiana Scream. yourself beside me, and now we're all alone. Ain't exactly science, no textbook read. So let's stoke the fire and burn majestically. I'm burning up now. Well, let's burn the bathrooms, let's burn the hall. Go down the garden and stir up the gotta give me a love. You gotta give me a spark. I got a fireball fever burning me apart. got to be released. You gotta give me your love. You gotta give me a spark. I've got a fireball fever, a burning me. Roads presenteert De Sterren van Toen. We gaan terug naar het verleden met een blokje van drie songs. Fats Domino, de rock- en blueslegende die een grote hit had met Blueberry Hill, is op 89-jarige leeftijd overleden. De zanger is volgens zijn dochter in bijzijn van vrienden en familie vredig ingeslapen in zijn geboorte en woonplaats New Orleans. De zanger bleef lang live optredens verzorgen, maar in 2006 vond hij het welletjes en nam hij afscheid van het publiek in de befaamde jazz- en bluesclub Tipitina's in zijn woonplaats New Orleans. Ik sta stil bij zijn overlijden met twee door Vets vertolkte Hank Williams songs, You Win Again and You Cheatin' Hard. Als intermezzo tussen de twee Vets songs laat ik je genieten van Kenny Rogers met Someone Somewhere Tonight. Hij heeft onlangs zijn laatste optreden gegeven. The news is out. over time. country. sleep. But sleep won't come the whole night through. verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden. Met haar nieuwe album Younger Now keert Miley Cyrus terug naar de country. De meeste critici nemen het haar niet in dank af. Het meest bijzondere is dat Dolly Parton meewerkt aan Rainbow Land. Lekker zorgeloos op de trekker, zonnetje schijnt, niks aan de hand. Come on. Let's all dig down deep inside, brush the judgment and fear aside. Make lot better. Least, I, I, may not get it all the way through because I'm not sure of the structure without you, but I think this could work good, don't you? If not, like I said, all right, that looks home for you. You probably wrote it about some boy you loved, didn't you? Well... <laughs> Getipt voor de top. In deze rubriek schenk ik aandacht aan de hits van nu en aan de songs die daar kans op maken. Vandaag New Country met de Zack Brown Band. Zij hebben in ieder geval nog traditie in hun songs. Luister maar naar Roots. Maren Morris is hot en staat met twee songs in de charts, waarvan I Could Use a Love Song er één is. Tot slot, tot Ellen, die plaatsneemt op Oma's Tractor. first best friend was a six string. Took him with me everywhere I go. When I was 18, bought a Dodge van, found a drummer and made the road my home. Ooh, I wouldn't change a thing. It made the man I Friday, you can find me at Dixie Tavern playing with my band. We start the show with a round of whiskey, play our hearts out and wish it never. stronger roots. Crossroads, Case down. Usually a drink will do the trick. Take the edge off quick, sitting in the dark with a shared cigarette seeing eye to eye and heart to heart. But maybe I'm just getting old. Used to work, but now it don't. A long gone drive, you know the kind where you take a turn and you don't know why. But it clears your mind, a surefire cure. I need something stronger that'll last a little longer. I could use the love. didn't Hey, this is Todd Allen, and you're listening to today's hot country music. Grandma's tractor, it's a green machine. She wakes up in the morning, she's keeping her clean. All around the house, up and down the drive. grandma's here. There she goes. There's a holder on the dash where she's keeping her beer. Grandma swears it'll help her to steer. All around the house, up and down the drive. When it comes to driving tractors, she comes alive. Ja, goedenavond dames en heren. U ruistert naar ZFM Zandvoort. We schakelen straks om 8 uur live over naar de raadsvergadering op ZFM Zandvoort. De techniek wordt gedaan door mij, Casper Geuransson. Straks om 8 uur. Raadsvergadering op ZFM Zandvoort. Hierbij alvast een voorproefje voor het album van de maand in november. Willie Nelson met zijn zonen Mika en Lucas. In Can I Sleep In Your Arms. Can I sleep in your arms tonight, lady? It's so cold lying here all alone. And I have no hope to hold on you. And I assure you, I'll do you no wrong. I don't know why but the one I love left me. Left me lonely and cold and so weak. And I need someone's arms there to hold me till I'm strong enough. Ja, dames en heren, nog even voor de herhaling. Straks om 8 uur eh, de raadsvergadering op ZFM Zandvoort. Dit betreffende het ontslag van de wethouder Demmers. En uh, het ontslag, eh, wat ik hier voorlees vanuit, vanaf de gemeente... met betrekking tot het ontslag van wethouder Demmers... is er om een debat en verantwoording in het openbaar verzocht. Dus bij deze om 8 uur de raadsvergadering op ZFM Zandvoort... met betrekking het ontslag van wethouder Demmers. But the one I love left me. Left me lonely and cold and so weak. And I need someone's arms there to hold me till I'm strong to get back on my feet. Can I sleep in your arms tonight, lady? Ja, dames en heren, we gaan zo over naar de raadsvergadering op ZFM Zandvoort. Ik hoop dat de techniek ons eh, deze keer niet in de steek laat. arms to hold me. Maar dan gaan we niet vooruit want het, eh, voor het goede idee. De raadsbegadering op CFM Zandvoort. De lichten kunnen aan, het feest is voorbij volgens Tommy Carpenter. Ik sluit me daar graag bij aan, want mijn zendtijd zit erop. Tot volgende week. Dag. Sometimes I wake up at night, brush off this cold with some ice, melt away in my chair. I don't know what's on, I don't really care. Thinking about the next day. Doubt that I wanna play. Fade away with the scream. Take time to dream and wake up relieved. So turn the lights on for me. Tell me what you see. I know you can say. And whisper something so sweet. Tell me what you need. I know you believe. far as I can tell, a penny lost to the well. When all the things I see, they long to be free in the dark like me. So turn the lights on for me. Tell me what you see. I know you can see Whisper something so sweet. Tell me what you need. I know you believe. And there's a stick up tonight. Show your hands and you'll be alright. I'll take the good and bad, all that you have.